Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw hebben studenten zich flink misdragen tijdens een ontgroening. Dit keer bij een reisje van een dispuut van de Amsterdamse studentenvereniging Langs. Zo werden de nieuwe leden gedwongen om dingen te stelen en met een vluchteling naar bed te gaan. Het bestuur van de vereniging is geschrokken en probeert bij ontgroeningen van tevoren te checken of alles wel goed gaat. Elk dispuut die, eh, dient daarvoor ook een uitgebreid draaiboek op te sturen van hun uh, eh, dispuutskennismakingtijd. En hun draaiboeken worden ook goed gecontroleerd. En helaas is eh, fysiek controleren in het buitenland niet mogelijk voor ons. Eh, en dan wordt het eh, de verantwoordelijkheid van het dispuut zelf. En we waren in de veronderstelling dat de disputen juist ook in deze tijd hier verantwoordelijk mee om zouden gaan. Maar het dispuut heeft het draaiboek dus overboord gegooid en hun eigen plannen gemaakt. De club is per direct geschorst en mag ook geen nieuwe leden aannemen. Grote bedrijven in ons land harken veel meer olie- en gassubsidies binnen dan gedacht. Milieuclubs hebben het uitgezocht en zeggen dat er voor de grootverbruikers allemaal belastingvoordeeltjes zijn. Mijn collega Helene Ecker legt uit hoe dat werkt. Wij kennen natuurlijk vooral subsidies als, eh, als, een, als een geldbedrag... dat je van de overheid kan krijgen voor dingen die die overheid dan ook goed vindt. zoals eh, zonnepanelen of elektrische auto's. Maar bij die fossiele subsidies gaat het veel meer om indirecte financiële voordelen... die eh, voortvloeien uit allerlei belastingmaatregelen. Bijvoorbeeld dat het bij bedrijven zo is dat hoe meer aardgas je gebruikt... hoe minder belasting je betaalt. Ja, en dat biedt vooral grotere bedrijven dus financiële voordeel. Bij elkaar kost dat de overheid elk jaar meer dan 37 miljard euro. En minister Schuffel in Den Haag. Hanke Bruinslot volgt Wopke Hoekstra op als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Die wordt eurocommissaris. Bruinslot is nu nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken. Die plek neemt Hugo de Jonge dan weer over. Hij is ook demissionair minister van Volkshuisvesting... en gaat die twee plekken nu allebei doen. En wat is de gevaarlijkste stad van ons land om rond te rijden op je fiets? Een vergelijkingssite voor verzekeringen heeft het uitgezocht en is uitgekomen in Leiden. Per 10.000 inwoners gaat het daar dik 23 keer mis. En dat is bijna drie keer vaker dan het gemiddelde in ons land. Wassenaar en Noordwijk komen op 2 en 3. Het weer nog, eerst nog wat nevel en mist. Daarna wordt het een warme dag met behoorlijk wat zon. Het wordt 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een ouderwet drukke ochtendspits. Heeft uiteraard alles te maken met de zomervakantie... die nu ook in regio Noord achter de rug is. Wat opvalt is allereerst de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en De Beeld 10 minuten langzaam rijden. Ook oponthoud op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... Tussen Oestgeest en Kaag 10 minuten extra reistijd. En je hebt ook 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht. Vanaf Maarseveen file tot aan de A27. Je bent minimaal 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De Turkse president Erdogan praat vandaag met de Russische president Poetin... over hervatting van de graandeal voor Oekraïne. Een paar maanden geleden heeft Rusland die overeenkomst opgezegd... en sindsdien probeert Rusland graanopslagplaatsen in Oekraïnse havens te verwoesten. De fossiele brandstofsector in Nederland krijgt jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie. Dat komt dan voor uit onderzoek van milieuorganisaties. Het kabinet wil alle fossiele subsidies afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog niet. CDA Hanke Bruinslot wordt de nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken, meldt haar partij.